zijn minstens 46 mensen omgekomen. Er worden ook nog 10 mensen vermist. Het spoorwegpersoneel heeft vandaag het werk neergelegd, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Ze zijn kwaad dat nu één stationschef wordt aangeklaagd voor zijn fout... terwijl zij al jarenlang voor ongelukken waarschuwen vanwege de gebrekkige veiligheid. Het gebrek aan interesse van alle regeringen voor de Griekse spoorwegen... heeft tot de tragedie bij Tembi geleid, eh, zeggen ze in een verklaring. Helaas belanden al onze jarenlange eisen voor meer personeel... betere training en vooral moderne veiligheidstechnologie altijd in de prullenbak. Eh, en ook het personeel van de metro in Athene heeft zich bij de staking aangesloten vandaag. Ook zij wijzen op problemen met de veiligheid. Aan boord van een Duits vliegtuig zijn 20 mensen gewond geraakt door heftige turbulentie. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Mauritius... toen het vlak voor de landing heen en weer begon te schudden. Een aantal mensen liep kneuzingen op. Uiteindelijk kwam het vliegtuig veilig aan de grond. Op een andere vlucht van een Duitse vliegmaatschappij was het ook raak. Boven de VS kreeg het erge turbulentie. Volgens passagiers maakte het vliegtuig een vrije val. Dat gebeurde toen het avondeten werd, werd geserveerd... waardoor er eten tegen het plafond vloog. Zeven mensen raakten daar gewond. En schurft gaat weer hard rond. Volgens nu.nl is er weer een flinke piek in het aantal mensen dat last heeft van flinke jeuk en uitslag. Student Thomas van 24 merkte ook ineens dat hij jeuk kreeg. het is lastig om je te beschermen tegen schurft, zegt hij. Met een SOA kan je jezelf beschermen aan de hand van een condoom. Maar eh, eigenlijk met schurft maakt dat niet uit. Want als je met elkaar in bed ligt, dan, eh, dan krijg je het sowieso... En ook kan je het gewoon opvangen als je bij iemand of in iemands bed ligt of iemands kleren aan hebt. Nou, er is nog iets opvallends. De laatste tijd hebben we ook relatief veel kinderen tussen de 0 en 4 schurft gekregen. Het weer, veel zon. Alleen in het noorden hangt wat meer bewolking. Graadje of 8 is het. Komende nacht kan het land inwaarts een graadje vriezen. Morgen weer aardig wat zon en opnieuw zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A10 West is bij de Koentel een ongeluk gebeurd richting Den Haag. De weg is dicht. Omrijden kan via Oostzaan.